Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In het gebouw van de Franse publieke radio woedt een grote brand. Het Maison de la Radio staat in het centrum van Parijs... en de brand is op de zevende en de achtste etage. Er zijn ontploffingen te horen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Op de etages waar het vuur woedt waren wel werkzaamheden. De brandweer in Parijs is met groot materieel uitgerukt... en de radiouitzendingen zijn onderbroken. De naheffing van de Belastingdienst zal gemiddeld uitkomen op een bedrag van 150 euro, zegt staatssecretaris Wiebes. Volgens hem kan het gaan om enkele tientjes en soms ook om 700 euro. Geldt voor zo'n 5 tot 6 miljoen mensen die vakantiegeld, een bonus of een eindejaarsuitkering ontvangen. De Nederlandse aardoliemaatschappij biedt 24 Groningers financiële compensatie aan. Ze hebben een woning door de aardbevingen met verlies verkocht... en krijgen een vergoeding van 1 tot 5 procent van de verkoopprijs. Er zijn 237 aanvragen bij de NAM binnengekomen... en daarvan zijn er nu 45 behandeld en 21 afgewezen. In de meeste gemeenten blijft de Sinterklaas-intocht zoals die was, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Van de 211 onderzochte plaatsen wordt maar in vijf dorpen en steden het uiterlijk van Zwarte Piet aangepast. En dan het weer, geregeld zon. Het is 15 graden op de Wadden en 20 graden in het zuidoosten. Morgen meer zon en maximaal 21 graden. Vanaf zondag weer wat koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Barneveld in totaal 8 kilometer. De spitstrook is daar vanmiddag niet open vanwege een technische storing.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 Jesse Wars, Say You Love Me. Maroon 5 met Maps. En dan na één week eruit, ACDC met Playball. Die heeft het eh, deze week niet gehaald. Mij benieuwd wat hij volgende week gaat doen. Of je er weer in terugkomt, het is allemaal mogelijk. We hebben natuurlijk ook weer de snelste stijger. Met maar liefst 10 plaatsen. En de snelste daler. Met 6 plaatsen. Welke dat is ga ik straks verklappen. We gaan nu beginnen met de top 40 van Europa. En dat doen we met de eerste nieuwe binnenkomer. Die is in handen van de Soprano's. Met hun nummer Cosmo. niet eh, proberen te zingen. De Soprano met hun nummer eh, Cosmo op nummer 40. Eh, Dan gaan we kijken. Ehm, ja, ik ben benieuwd of hij in de Franse lijst staat. Dus ik nu net naar te spieken. Maar ik kan hem zo even niet vinden. Je weet in ieder geval dat de Euro Breakdown wordt samengesteld uit alle lijsten die in heel Europa gemaakt zijn. Ik zie wel Soprano met Melancholie op nummer 15 in Frankrijk. En Soprano met The Clown op 12. En Cosmo, daar is hij. Op maar eh, liefst plaats 7 alweer. Die is aardig gestegen en daardoor is hij dus bij de Euro Breakdown binnengekomen. Wij gaan luisteren naar nummer 30. Die is in de handen van George Ezra. En is hij niet Budapest, is zijn nieuwe nummer Blame It On Me. Vorige week nog op nummer 40. in the Euro Breakdown. by the gods of me and you. We for to find ourselves some truth. what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. what you waiting carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. What you nummer 39 staat deze George Ezra. Onze Britse zanger, singer-songwriter. Blame it on me. 11 oktober binnengekomen in de Nederlandse hitlijst. En de tipparade om precies zijn op de 14e plek. En nu op deze 31 oktober staat hij op nummer 39 in de Euro Breakdown. En we gaan door naar nummer 38. Die is nieuw binnengekomen deze week. Jeremiah samen met IG. Don't tell him. right, right, right, right, right. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer. Fuck like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell don't tell You ain't, don't tell tell him, don't tell him, don't tell him, don't. Three, four, eight, six, one, six. I got a missed call from your bitch. She been plotting on me for a cool minute. She wanna suck my dick and I'm cool with it. I like her in the shower when it's winter fresh. There's some Twitter pussy, I met her on the internet. On my late night thirsty. Cause it was late night and I was thirsty. Girl, I been to that county, girl, I ain't tellin'. Handcuff you to that bed, girl, it ain't no belly. I keep a stack of hundreds, I can keep it secret. If anything, you was exploring, you wasn't cheating. She got my number stored under fake names. Her nigga think she faithful when she run the game. YOLO, so take me out these pull-ups And we can fuck from Uno to Ocho. Only if you got me feeling like this. Oh, why, why, why, why, why? I love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fucking like Don't you what we do. Don't tell don't tell you ain't need. Don't tell don't tell you ain't You ain't even gotta tell don't tell don't tell you ain't Don't don't you ain't You ain't even gotta tell don't tell don't tell nah. Don't Tell Him, Jeremiah samen met IG op nummer 38 eh, in de Euro Breakdown. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. En op 37 vinden we Calvin Harris samen met Ellie Gold. Een mooi nummer Outside. Nieuw binnengekomen deze week. Ellie Nou man, die houdt Op nummer 37 in de Euro Breakdown. In Argentinië staat hij bijvoorbeeld op nummer 22. Leuk om te weten. Blijven zitten deze week is Martin Tangevaag op nummer 36 met hun nummer Wicked Wonderland. En wij gaan door naar de nieuwe binnenkomen, de laatste nieuwe binnenkomen van deze week. De meest opmerkelijk al mag ik zeggen. De Foo Fighters, Something From Nothing op 35. vorige week nog ACDC met hun nummer Playball stonden. Nieuw binnengekomen vorige week. Gaat deze week een Foo Fighter. Something from nothing. The countdown of the continent. Amerikaanse rockband opgericht door eh, Dave Grohl... die nog steeds de leadzanger is van deze band. Ze zijn begonnen in 1995, hebben ze hun eerste plaat uitgebracht. This is a Call. Na 99, vier later kwamen ze met Learn to Fly. Daarna is het snel gegaan. In 2000 hebben ze twee mooie platen gebracht en ga zomaar door. Ik denk wel de, een van de meest bekende van hun. Hoogst genoteerde ooit is Wheels in 2009. Die heeft de 19e plek in de Nederlandse top 40 gehaald. Maar goed, dat was dus de Foo Fighters Something From Nothing. Mij benieuwen hoe lang ze deze hoe lang deze plaat in de lijsten blijft staan... als ze een voorbeeld van ACDC gaan volgen... dan zijn ze de volgende week weer uit. Op 34 vinden we Hozier. Take Me To Church. Drie, vijf plaatsen gezakt helaas. Vorige week nog op de 29ste plek. En 27ste plek is de hoogste plek die ze ooit hebben gehaald. Wij gaan... Oh nee, we, gaan niet naar... Ja, we gaan wel naar 33. Veel mooier op 33. Sam Smith. Een beetje rust erin naar de vaart is. Gebaseerd op de grunge-stijl waar, waar Maar dit is veel lekkerder. I'm not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down. put the proof's in the way it hurts. staat hij al in de Euro Breakdown. Sam Smith. I'm no, I'm not the only one. Vorige week nog op 38 en deze week op 33. En daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40. Wie staat er op 40? Wie staat er op 1? Wie staat er in de top 10? Dat ga ik je vertellen. 40 Rotterby, McLean Bennett en Jess Klein. Anouk met Places to Go op 39. En nieuw binnengekomen is Shepard met Geronimo. Op 36 vinden we speciaal voor Pascal Problem van Ariana Grande en Iggy Azalea. Staat er nog steeds in, vorige week op 14, die daalt snel. het keer van Anders Nielsen op 35. Klein beetje skippen naar 30 door Sia Chandelier. En 29 is Heroes, We Could Be Heroes van Alessa en Dove Low. Waves van Mr. Prop staat er nog steeds in. 28e plek. En Ed Sheeran Thinking Out Loud is op 27. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Daar hebben we er weer. Ik word zo moe van haar. Ik word zo moe van haar. Bang Bang, Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj. weet je nou niet wie Ariana Grande is? Kom dan even naar de studio op de Tolweg 10A. Eh, Trap omhoog. Loop naar de ontvangstruimte. Vraag aan Pascal op zijn computer. Staat heel groot op de achterkant de achtergrond moet ik zeggen. Negende plek is voor eh, Becky G, Shower. Met Taylor Swift It Off staat op 8. Sam Smith, Stay With Me op 7. Nielsen, Sexy Als Ik Dans op nummer 6. ben benieuwd of die uit eh, de EBD haalt. Ik denk het niet, met zijn Nederlandstalige nummer. Lilywood en The Brick Pregnancy op 5. Op 4, Calvin Harris en John Newman, Blame. Fireball van Pitbull en John Ryan op 3. All About The Bass, Megan Trainer. Op nummer 2 de Nederlandse top 40 en op nummer 1... Mr. Props met Nothing Really Matters. Maar wij gaan weer door met... The Euro Breakdown. En dan gaan we door met het volgende nummer. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before. Op nummer 32.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 Ed Sheeran Thinking Out Loud. Vijf weken in de Breakdown is de nummer 31 Sigma featuring Paloma Faith met Changing. Die slaan we over. Drie weken in de lijst is nummer 30 Robin Schulz, Sun Goes En dit is Tavlo, Stay High op 29. Batova Elsa Nielsen. Zoals ze in het echt heet. Beter bekend als uh, Tavlo. Zweedse singer-songwriter is ze. Ze heeft nummers gemaakt voor eh, onder andere Icona Pop en Girls Aloud. En in maart 2013 kwam ze met haar EP uit Truth Serum. Maar die is niet echt aangeslagen hier in de westelijke regio van Europa. Ze is beter bekend eh, geworden met dit nummer Habits. Een remix gemaakt door het Amerikaanse duo Hippie Sabotage. En noem hem Stay High op nummer 29 in de Euro Breakdown. En wij gaan door met 26. Charlie, XCX Boomclap slaan George Ezra Budapest en Ed Sheeran met Don't Over. Die zijn gezakt. Allebei één plaats, eh, twee plaatsen, sorry. 26, Charlie. Your picture perfect blue, sunbathing on the moon. shining as your bones illuminate. First kiss just like a the magic Charlie XCX, 26e plek. Met de nummer Boom Clap in de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. En we hebben nog maar drie nummers te gaan voor dit uur. gaan we kijken, terugkijken welke we allemaal gehad hebben en welke we hebben overgeslagen. Op 40 vinden Soprano met Cosmo nieuw binnengekomen. Op 39 George Ezra, Blame dan niet, één plek gezakt. Jeremiah featuring IG, Don't Tell Him op 38 en 37 Kelvin Harris samen met Ellie Golding Outside. Martin Tungevaag, Wicked Wonderland dus blijven zitten op de 36e plek. Foo Fighters, Something From Nothing, nieuw binnengekomen op 35. Vijf plekken gezakt, Hosier, Take Me To Church op 34. En de 33e plek is voor Sam Smith, I'm Not The Only One. Tweede week voor Ed Sheeran, Thinking Out Loud op 32. En Sigma samen met Paloma Fate, Changing op 31. En op 30 Robin Schultz samen met Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Tavlo Stay High, The Habits op 29. Op 28 vinden we George Ezra met Budapest. En op 27 Ed Sheeran, Don't. Op 26 Charlie, XCXC in de met Boomclap. Op 25, vorige week nog op 19, Ellen Henderson met Ghost. En wij gaan door met plaats 24. Eh, Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder.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 Right. If you think I'm burning out, I never am. handen van Pitbull staan met John Ryan. Met hun mooi nummer Fireball. En één plaats hoog ik vergeten te zeggen. Ellen met Ghost had ik wel gezegd. Maar dat is de snelste daler van deze week.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 Degene die wel eens gestegen is op 22 Vorige week nog op 24 Chinese gewichtseenheid ook wel. Maar dit keer is de band 2. Faded. ene laatste nummer van dit uur van de Euro Breakdown is nummer 22. Seal met Faded. Vorige week nog te vinden op 24. En dit is ook een eh, hoogste notitie ooit in de Euro Breakdown. We slaan 21 over, die is in handen van One Direction, Steel My Girl. Vorige week nog op 18. Vier weken in de lijst en wij gaan door met Marlon Rodet. When the Beat Drops Out, het laatste nummer van dit uur van de Euro Breakdown. Na het nieuws zijn we terug met de laatste 20 nummers. En dan ook hebben we de snelste stijger. Gaan kijken wat er dit weekend te doen is in Zandvoort.